vooral op de A32 en N31 in Friesland. Code oranje betekent wees voorbereid. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer... waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Het kabinet blijft erbij dat het de klimaatdoelen voor volgend jaar wil halen. Het Planbureau voor de Leefomgeving zei vandaag dat sommige klimaatdoelen niet haalbaar zijn. Minister van Nieuwenhuizen zegt dat deze opgave groter is dan verwacht... maar dat het kabinet het vonnis gewoon moet uitvoeren. Het kabinet komt in april met maatregelen. De man van 21 die vastzit voor de schietpartij maandag in Helmond... blijft nog zeker twee weken vastzitten. Bij de schietpartij in een winkelcentrum raakte een tweejarige peuter... en een 15-jarige tiener gewond. De peuter mocht vandaag naar huis. Het meisje van 15 mocht gelijk na controle al naar huis. De schietpartij had vermoedelijk te maken met een ruzie... in het Helmondse drugsmilieu. De koffieshops in Delft, die eind oktober door de gemeente werden gesloten... na een reeks geweldsincidenten, mogen morgen weer open. Maar volgens de burgemeester heeft de eigenaar van de twee koffieshops laten weten... dat hij ze niet meer zelf wil exploiteren en dat hij zijn zaken wil verkopen. Een van de koffieshops in Delft werd in mei beschoten... en een week later ontplofte er handgranaten bij beide koffieshops. In september en in oktober waren er weer schietincidenten. Vicepremier Di Maio van Italië wil dat de Nederlandse ambassadeur in Rome tekst en uitleg komt geven over de Sea-Watch 3. Dat schip vaart onder Nederlandse vlag en ligt nu met 47 migranten aan boord voor de kust van Sicilië. Op Facebook zegt Di Maio dat het schip medische hulp krijgt als dat nodig is, maar dat het beter kan doorvaren naar Marseille. Het weer in het noordoosten dus nog regen, natte sneeuw of ijzel... waardoor het glad kan zijn. Morgen bewolkt, af en toe regen en ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Den Helder... tussen Akersloot en Heilo, een kwartier vertraging.